uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Met z'n allen in oranje shirts op een plein het Nederlands elftal aanmoedigen... dat gaat dit EK niet gebeuren. Het kabinet en de burgemeesters willen geen grote schermen gaan ophangen. Dat is natuurlijk erop gericht om te vermijden dat er te veel oplopen komen. We moeten wel ver zijn. Iedereen zegt natuurlijk, ik blijf keurig op mijn plaatsje zitten... en kijk van daaruit naar het eh, voetbal. Maar de ervaring leert dat mensen toch gaan samenklonteren. Het enthousiasme is groot, zeer eh, begrijpelijk. Vrijdag neemt het kabinet er een besluit over. En dan wordt ook gepraat over de kroegen. Minister Grapperhaus wil dat die eerder opengaan dan gepland, tegelijk met de restaurants. En dan zou je dus over een week of twee weer aan de bar een biertje kunnen drinken. Er zijn drie mensen opgepakt voor het dodelijke kabelbaanongeluk in Italië van zondag. Een van de kabels knapte, een cabine viel tientallen meters naar beneden en daarbij vielen 14 doden. Lijkt erop dat de noodrem bewust was uitgezet om vertragingen te voorkomen. De drie mannen die nu zijn opgepakt wisten daar mogelijk van. William Shakespeare is overleden. De Brit was in december vorig jaar de eerste man ter wereld die het Pfizer-vaccin kreeg. Nu is hij overleden aan een ziekte die volgens de artsen niets te maken heeft met corona. William Shakespeare was 81. Door heel Amerika zijn mensen de straat op gegaan om George Floyd te herdenken en om te demonstreren tegen politiegeweld. There's so much work to be done and the progress has been slow and it hasn't been far reaching enough. So we're out here to honor him, to honor the movement that he reignited, but also to make sure that we're continuing to fight for change because it hasn't come. Een jaar geleden werd Floyd door een agent gedood tijdens zijn arrestatie. President Biden beloofde een wet waardoor agenten die de fout ingaan gemakkelijker kunnen worden aangepakt maar die is nog steeds niet aangenomen. Het weer in het binnenland kan een bui vallen. Vanmiddag op meer plekken regen en een gaat of 14. Morgen ook geen beste dag. Daarna kruipt de temperatuur omhoog. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden door de werkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Hoogmaat en Hoofddorp-Zuid bijna 10 minuten vertraging... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en Knopend Kooimeer 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En bijna een kwartier op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaagdorp en het Knopend Burgerveen. En dat komt weer door de werkzaamheden op de A4.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 There's no one here to save you from yourself when you'll discover it's hard. You don't know how to carry all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started Days of young, better run for cover.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 Er is volgens Italiaanse media mogelijk geknoeid met het veiligheidssysteem van de kabelbaan bij het Lago Maggiore... waar zondag 14 mensen omkwamen toen hun gondel naar beneden stortte. Drie leidinggevenden van het kabelbaanbedrijf zijn gearresteerd. Een miljoen Nederlanders in kwetsbare wijken dreigen ver achterop te raken bij de samenleving... door hardnekkige problemen als armoede, schulden en werkloosheid. Daarvoor waarschuwen 15 burgemeesters. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicolanden haalde het in de Senaat. GroenLinks stemde in op voorwaarde dat de testwet niet van kracht wordt op plekken waar genoeg afstand gehouden kan worden.